Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Duikers hebben het lichaam gevonden van de laatste visser die nog werd vermist... na het omslaan van een boot gisteren. Dat gebeurde bij Dinteloord in Noord-Brabant. Eerder vandaag werd al het lichaam gevonden van een andere man. Direct na het ongeluk werd ook een overleden visser uit het water gehaald. Een vierde man kon gisteren worden gered. Met hem gaat het nu fysiek oké. Wel krijgt hij psychische hulp. hoe de boot gisteren kon omslaan in Brabant wordt nog onderzocht. Experts zeggen dat het verbod op agressieve honden nog niet zo makkelijk geregeld is. De Tweede Kamer wil dat, na een oproep van plastisch chirurgen. Want die zeggen dat er steeds meer mensen gebeten worden... en dat de verwondingen ook steeds heftiger zijn. Het wordt een flinke klus om zo'n verbod op papier te zetten. Dat zegt deze hoogleraar dierenwelzijn. Als je het wil eh, generaliseren naar eh, rassen of typen... dan heb je natuurlijk eerst een zorgvuldige registratie nodig. Van allebei de incidenten, maar ook van alle honden en de context waarin het is gebeurd. Ja, en het plan moet ook nog eens langs de Eerste Kamer. De Oekraïense tegenaanval tegen Rusland verloopt niet lekker. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het traag gaat... en dat militairen een beetje oorlogsmoe zijn. Toch gaat de aanval gewoon verder en Zelensky zegt dat hij er alles aan doet om de oorlog te winnen. En verdrietige Rotterdammers in Madrid. Feyenoord heeft daar een Champions League-wedstrijd verloren van Atletico Madrid. Het werd 3-2. En dat terwijl het allemaal even goed leek te gaan. Vooral toen Feyenoord de 2-1 maakte. Dat klonk zo bij onze regio-collega's van Rijmond. Voorlopig moet die eerst genomen worden. Kijk, daar stappen ze bij eh, de verkeerde kant op. go! Oh, go! Ja! go met de goal! Hartsko met de goal! helemaal vrij. Ja, net op het nippertje scoorde Atletico de gelijkmaker voor de rust. En vlak na het pauzemomentje in de kleedkamer maakte de club uit Madrid de 3-2. Het weer, op sommige plekken wat bewolking, later vannacht ook met wat regen. Morgen in het noorden grijs en regenachtig, in de rest van het land droog.